9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journal in Rotterdam is aangehouden. Hij wilde als advocaat van een anti-Zwarte Piet-activist kijken wat er in Rotterdam ging gebeuren. Toen een groep activisten door de politie was ingesloten wilde Pestman hen wat uitleg geven en op dat moment werd hij zelf ook gearresteerd. Hij kreeg vervolgens een schikking van 150 euro aangeboden, maar die weigert hij te betalen. De advocaat zegt dat het totaal niet duidelijk was dat er een noodbevel van kracht was. Op basis van het noodbevel werden vanmiddag 200 mensen in Rotterdam opgepakt. In Parijs wordt concertzaal Le Bataclan vanavond officieel heropend. Het is dit weekend een jaar geleden dat terroristen er tijdens een concert een bloedbad aanrichten. Er vielen 90 doden. Bij aanslagen elders in Parijs werden nog eens 40 mensen gedood. Maandenlang was onduidelijk of Le Bataclan ooit weer open zou gaan, maar uiteindelijk besloot de eigenaar dat wel te doen. Het gebeurt vanavond met een concert van Sting, die vroeger met de police ook al eens in Le Bataclan optrad. Dat was in 1979. Morgen, precies een jaar na de aanslagen, volgt een uitgebreide herdenking op alle plekken in Parijs waar de terroristen toesloegen. Max Verstappen start morgen bij de grote prijs van Brazilië als vierde. In de kwalificatie moest hij de Mercedes-coureurs Hamilton en Rosberg voor zich dulden. En op de valreep ook nog Kimi Raikkonen. De pole position is dus voor Hamilton. En dat vergroot de spanning om de wereldtitel. De Brit staat daarin 19 punten achter op Rosberg. Als de Duitser morgen in Brazilië wint, is hij zeker van de eindzegen. Het weer, in het westen kan wat lichte regen vallen. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen veel bewolking, met ochtends opnieuw in het westen mogelijk wat regen. In het oosten kan de zon af en toe doorbreken. En het wordt 3 tot 7 graden.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 En vanavond natuurlijk eh, onder andere in de rijen Martin Garrix. En natuurlijk zijn er nog eens eh, bij de Amsterdam Arena, de Ziggo Dome en Heineken Music allemaal grote feestjes. Dus vandaag een beetje een aangepaste uitzending. De eerste twee uurtjes doen we het met DJ Mouse met zijn Global House 5. Straks een derde uurtje waren DJ met het beste van de clubs uit Italië. In de mix natuurlijk vanavond gewoon drie uur lang het beste van de clubs in de mix. Om je een beetje het idee te geven dat ook een beetje aandacht beschenken aan uh, Amsterdam Dance Event.